Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV in Amsterdam zeggen dat er sprake is van een angstcultuur. Bij het AD en een Vandaag gaat het over huilende medewerkers in een toxische sfeer. Artsen in opleiding willen hun verhaal alleen anoniem doen uit angst voor represailles. De beroepsvereniging zegt zich vooral zorgen te maken over machtsmisbruik bij het Amsterdamse UWV... maar ook bij andere vestigingen van de uitkeringsinstantie. Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël wordt met drie weken verlengd, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De twee landen hebben dat niet bevestigd. Trump zegt ook dat een vredesakkoord dit jaar mogelijk is. Maar volgens correspondent Daisy Moore is er voorlopig nog geen sprake van een padstelling. Is er voorlopig nog sprake van een padstelling. Israël eist de ontwapening van Hezbollah. Dat is een van hun belangrijkste eisen. Hezbollah vertikt dat. En al helemaal als Israël Libanon niet verlaat. In de afgelopen uren waren er aanvallen over en weer. Meta, het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, gaat 10% van alle werknemers ontslaan. Het gaat wereldwijd om zo'n 8000 mensen. Volgens Meta-baas Mark Zuckerberg wordt hun werk overgenomen door kunstmatige intelligentie. Economieverslaggever Aida Brands legt uit dat hij ook veel geld wil uitgeven aan de ontwikkeling daarvan. De komende jaren wil hij 125 miljard dollar hierin steken. Ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En ja, je zou ook kunnen zien dat dus het snijden in het personeel ook wel een kostenbesparing is. Over een maand wordt duidelijk wie bij Menna zijn baan verliest. Bij een zwaar auto-ongeluk in Weert is vannacht een vrouw omgekomen, meldt de Limburgse omroep L1. De auto raakte van de weg en reed met hoge snelheid tegen een boom. daardoor werd het voertuig voor een groot deel in tweeën gescheurd. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan mistig zijn. Later vanochtend op veel plaatsen zonnig bij 15 tot 18 graden.